Vijf uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. In Londen zijn meerdere mensen gewond geraakt toen een auto op ze inreed. Het gebeurde op de stoep voor het Natural History Museum. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Zeker één persoon is met een ambulance afgevoerd. De Londense politie heeft één verdachte opgepakt. Wat hij precies met het incident te maken heeft is niet duidelijk. Het is ook niet bekend of het gaat om opzet of dat het een ongeluk is. De politie is bezig met het onderzoek. In zeker 80 Russische steden gaan aanhangers van de Russische oppositieleider Navalny vanmiddag de straat op. Ze protesteerden tegen president Poetin, die vandaag 65 is geworden. Ze riepen hem op, op af te treden en oppositieleider Navalny te laten meedoen met de Russische presidentsverkiezingen in maart. In de meeste plaatsen was geen toestemming voor de betogingen. In Moskou werden demonstranten tegengehouden toen ze naar het Kremlin liepen. Of de politie in andere plaatsen ook ingreep is niet bekend. Bij straalwerkzaamheden met grit is de laatste maanden mogelijk asbest vrijgekomen. Er zijn aanwijzingen dat de kankerverwekkende stof in het straalmiddel Eurogrit is terechtgekomen. Daarvoor waarschuwt de fabrikant. Bij Tata Steel in IJmuiden en bij het afvalenergiebedrijf in Amsterdam is waarschijnlijk Eurogrit gebruikt. Na straalwerkzaamheden is daar asbest gevonden. Een topman van Ryanair stapt op vanwege de roosterchaos bij het bedrijf. Het is het operationeel directeur Hickey die al 30 jaar bij de Ierse prijsvechter werkt. Ryanair heeft een acute kort aan piloten. Dat ontstond doordat het vliegend personeel verplicht vakantiedagen moet opnemen. Het bedrijf besloot veel vluchten te schrappen, waardoor ruim 700.000 reizigers werden gedupeerd. Vincenzo Nibali heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Lombardije gewonnen. De Italiaanse wielrenner kwam na bijna 250 kilometer solo over de finish. Hij had ruim een halve minuut voorsprong op de nummer 2. Dat was de Fransman Julien Alaphilippe. En het weer dan nog. Het is bewolkt af en toe regen. Vannacht neemt de buiigheid af. Morgen meer zon, soms een bui en maximaal 15 graden. Dit was het NOS. CFM. Verkeersupdate facet van de ANWB. In de Randstad problemen op de A10 Noord na een ongeluk tussen Zeeburg en knooppunt Amstel, 5 kilometer. En op de A10 Zuid tussen Geuzenveld en Amsterdam over Amstel, 8 kilometer. In beide gevallen ruim 20 eh, minuten vertraging. Andere files in de Randstad met wat meer vertraging zijn te vinden op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagenstein en Lexmond, 4 kilometer.